5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het westen van Griekenland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zee niet ver van het toeristeneiland Sakintos. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen... en heeft de beving geen grote schade veroorzaakt. De beving vond plaats rond 2 uur s'nachts lokale tijd... waardoor veel mensen werden wakker geschud. Zakynthos heeft vaker te maken gehad met zware aardbevingen. Daarom gelden er strenge bouwvoorschriften op het eiland. Meestal vallen de gevolgen van bevingen daardoor mee. De hoge fluxkernreactor in Petten is uitgeschakeld na een lekkage. Radioactief verontreinigd koelwater was terechtgekomen in een kruipruimte. Direct nadat het lek werd ontdekt is de reactor afgeschakeld. Daarna is de lekkage verholpen. Volgens de exploitant is er geen gevaar voor de omgeving... Wel wordt het grondwater in de buurt de komende tijd goed in de gaten gehouden. Wat de lekkage heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Zeker een paar van de bompakketten die de afgelopen dagen in de VS zijn bezorgd bij critici van president Trump zijn verstuurd vanuit Florida. Dat hebben onderzoekers bekendgemaakt. Alle pakketten zijn inmiddels overgebracht naar het hoofdbureau van de FBI, waar ze uitgebreid zullen worden onderzocht. De laatste dagen zijn er onder meer verdachte pakketten bezorgd bij Barack Obama, Hillary Clinton, oud-vicepresident Joe Biden en acteur Robert De Niro. In het Yosemite National Park in Amerika zijn een man en een vrouw om het leven gekomen toen ze van een populair uitzichtpunt vielen. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De slachtoffers zijn vermoedelijk gevallen van het iconische uitzichtpunt Theft Point. Op een groot deel van de route naar, daar naartoe is geen hekwerk aanwezig. Over de identiteit van de twee is nog niets bekend. Het weer, het is bewolkt en er valt soms wat lichte regen of motregen. Het is een graad of 10.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 Y'a pas moyen, dja ouais. En a baby, tu dettes ça. Oh, dja tu pas ta non. Y'a pas moyen, dja ouais. En a baby, tu dettes ça, d'après toi. En a baby, tu dettes ça. En a baby. Katana baby to the top.